Ik heb jou heel de avond nagelopen, maar jij doet net alsof je me niet kent. En al jong ik ben ik weggevroren. je me zei dat jij me graag mocht leiden, had ik nog maling aan mijn Scheveningen. Ik dacht dat toch geen mens met mij wil vrijen, want mooie meiden zijn het meest in trek. Voor jou had ik mijn bloempje aangetrokken, droeg ik mijn hoedje van de modeplaat. Maar voor een winkelruit ben ik geschrokken, toen ik zag hoe lelijk mij die rommel staat. Al rook ik net zo lekker als een dame, je hebt me helemaal niet aangeraakt. Je zat je voor mijn lelijkheid te schamen. Je hebt me dronken in een kroeg gemaakt. En toen ik niks kon zien en niks kon horen, ben jij stiekem met mijn geld gesmeeld. En met de gouden vuiler uit mijn oren moest ik betalen wat je had Al droeg ik grote keuken mee de kleren, al was je dies al zo mismaakte mij. Mijn arme centen wou je wel verderen alles farben want boekie ben ik kwijt. En toen je vroeg om kermis te gaan houden, had ik fiducie in je slappe Ik dacht dat ik Jos moest kon vertrouwen, maar ik had geen erg in jouw gemene snoet. en te lelijk om me te verkopen. Ik ben te dom om zo gemeen te doen, daarom ben ik het water in gelopen. Adieu, vaarwel, ik eindig met een zoen.